Mark Visser met het NOS-journaal. Duitsland heeft opnieuw zaken gaat het om de Libische zaakgelastigde in Berlijn. Die zou nauwe banden hebben met de Libische kolonel Gaddafi. Hij moet met zijn familie binnen een paar dagen vertrekken. In april zette Duitsland al vijf Libische diplomaten het land uit. Die werkten volgens de Duitsers voor de Libische geheime dienst... en moesten Libiërs die in Duitsland wonen in de gaten houden en onder druk zetten. Nederlandse pensioenfondsen hebben vorig jaar beter gepresteerd dan de fondsen in de meeste andere ontwikkelde landen. De organisatie van economische samenwerking OESO e heeft het gemiddeld rendement berekend van alle landen en kwam uit op 3,8 Nederlandse pensioenfondsen haalden 6 Lijstaanvoerders zijn Nieuw-Zeeland en Chili, die rond de 10 scoorden. Nederlandse fondsen hebben relatief weinig belegd in aandelen. De pensioenbeheerders hebben het overgrote deel van hun kapitaal in obligaties zitten. Op het WK zwemmen is de Nederlandse mannen estafetteploeg in de finale van de 400 meter wisselslag 50 geworden. Het goud was voor de Verenigde Staten, zilver voor Australië en het brons voor Duitsland. Nederlanders Sebastiaan Verschuren, Nick Driebergen, Juri Verlinden en Lennart Stekelenburg hadden zich als derde voor de finale geplaatst. Op de 50 meter vrije slag hebben Ramomi Kromowi Jojo en Marleen Veldhuis zilver en brons gehaald. De Zweedse Therese Alshammer won het goud. Voor Kromowi Jojo was haar derde medaille in Shanghai. Ze heeft goud, zilver en brons gewonnen. Het weer, vanavond is het wisselend bewolkt en droog. Morgen begint de dag hier en daar met misbanken. Overdag is het dan weer vrij zonnig en staat er maar weinig wind. Het wordt 20 graden op de Wadden tot 23 à 24 in het binnenland. Ook de dagen daarna is het warmer. Dit was het NOS Show. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er is een aanrijding gebeurd op de A9 Amstelveen richting Alkmaar.